uur. Lewin met het NOS Journaal. De Europese lidstaten vanaf 2021 meer geld aan Brussel overmaken. Volgens EU-commissaris Oettinger krijgen de Europese Commissie steeds meer taken. Het huidige budget is te laag om al die taken uit te voeren, zegt hij. Nu dragen de EU-landen gemiddeld minder dan 1% van het bruto nationaal inkomen aan Brussel af. En Oettinger wil dat laten stijgen naar 1,1 of 1,2%. De NAM moet binnen een week met een analyse komen over de drie aardbevingen in Groningen van vorige week. Dat wil het staatstoezicht op de mijnen. Ook moet de NAM met nieuwe maatregelen komen om de kans op nieuwe bevingen te verkleinen. Door de bevingen van vorige week is het in Groningen weer code oranje, schrijft het staatstoezicht. Na een stevige beving begin dit jaar was het code rood en kwam het advies om de gasproductie in Groningen bijna te halveren tot 12 miljard kuub gas per jaar. Tussen Woerden en Gouda hebben honderden mensen urenlang vastgezeten in een gestrande trein. De bovenleiding was gebroken en op de voorkant van de trein terechtgekomen. En daardoor was het te gevaarlijk om de passagiers te evacueren. Pas na vier uur werd een andere locomotief op de trein aangesloten, waarna die toch kon worden weggesleept naar een station. De storing leidt nog steeds tot problemen tussen Gouda en Woerden en waarschijnlijk duren die de rest van de dag. FC Groningen heeft een nieuwe trainer voor volgend seizoen. Danny Buis, oud-speler van de club, volgt Ernest Faber op. Die besloot in overleg met de club om zijn aflopende contract niet te verlengen. De 35-jarige Buis hoopt dit jaar nog te slagen voor de cursus coach betaald voetbal. En die Spijkerman wordt zijn assistent. Het weer dan nog. Vanavond neemt de bewolking toe. En vannacht en morgenochtend regen en met name in het oosten kans op natte sneeuw en gladheid. In de loop van de dag opklaringen. Het wordt dan 4 tot 9 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan bij Rotterdam de meeste files en ook de langste files. Er staat bij elkaar 180 kilometer file. Ik noem de files met meer dan een, drie, eh, kwartier vertraging. Drie kwartier inmiddels voor de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidschendam en de knooppunt Ketelplein. Op de A10 de ring Amsterdam was een ongeluk tussen Durgerdam en Amsterdam-Rivierenbuurt een kwartier vertraging. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en knooppunt Terbrechtseplein meer dan een uur vertraging. En ook van Gouda naar Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein. Een half uur en verderop tussen Rotterdam Centrum en Schiedam-Noord nog eens 20 minuten extra.